Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De VS verbiedt de import van telefoons en andere apparatuur van het Chinese merk Huawei. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder bekendgemaakt. Washington is bang voor spionage en noemt de verkoop een onaanvaardbaar risico voor de nationale veiligheid. Ook vier andere Chinese telecombedrijven hebben een importverbod gekregen. Het aantal fietsers dat onder invloed op de spoedeisende hulp belandt na een ongeluk is flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Vorig jaar waren het er 6400. Dat is 84% meer dan 10 jaar geleden. Driekwart van hen was man en fietser. En het merendeel had alcohol gedronken. Ruim de helft van de slachtoffers was tussen de 20 en 49 jaar oud. In Honduras is de noodtoestand uitgeroepen in de strijd tegen afpersing door bendes. Daar zijn vooral bus- en taxichauffeurs en winkeliers het slachtoffer van. De afgelopen jaren zouden door de afpersing duizenden doden zijn gevallen. Het is nog niet bekend wat de noodtoestand in Honduras precies inhoudt... maar over het algemeen wordt het daarmee makkelijker om mensen aan te houden. De maatregel moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement. Eerder werd in buurland El Salvador de noodtoestand ingevoerd vanwege bendegeweld. In de Golf van Mexico is een man die 24 uur in zee lag levend teruggevonden. Hij viel de avond ervoor van een cruiseschip... De Amerikaan werd ruim 30 kilometer van de Amerikaanse kust uit zee gevist. De kustwacht zette boten en helikopters in tijdens de zoektocht. De man werd onderkoeld en in shock aangetroffen, maar zijn toestand was stabiel. De reddingswerkers noemen het een wonder dat iemand na zo'n lange tijd in zee nog leeft. Het weer, het is helder met in het binnenland kans op nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Overdag eerst geregeld zon, later meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Zondag is het bewolkt en regenachtig en een graad of 8.